Door Almegens met het NOS-journaal. De nieuwe ontslagwet plecht uit voor werknemers. Dat concludeert de inspectie SZW. Die heeft forse kritiek op uitkeringsinstantie UWV, meld Dagblad Trouw. Als er ontslag wordt aangevraagd, wordt het verhaal van de werkgever nauwelijks gecontroleerd, zegt de inspectie. Ook zou er niets terechtkomen van de afspraak dat bij een passende vacature binnen een half jaar een werknemer weer wordt aangenomen. In twee dorpen in de provincie Idlib in Syrië is begonnen met de evacuatie van inwoners en strijders. De dorpen worden al jaren belegerd door rebellen die tegen het regeringsleger strijden. Vannacht zijn meer dan 100 bussen naar de dorpen gereden, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. President Assad zegt dat hij in ruil voor de evacuatie honderden gevangenen vrijlaat. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op het laatste moment besloten een verklaring over de ramp met de MH17 niet uit te brengen. De tekst had dinsdag gepubliceerd moeten worden. Waarom dat niet is gebeurd is niet bekend. Het blad Foreign Policy heeft de conceptversie in handen... waarin scherpe kritiek stond op Rusland. In Turkije is een einde gekomen aan de noodtoestand... die gold sinds de koepoging in 2016. Door de maatregel kon de Turkse regering wetten aannemen... en de vrijheden van Turken inperken zonder instemming van het parlement. Tegenstanders van president Erdogan denken dat er nauwelijks iets verandert... Een wijziging van de grondwet gaf Erdogan onlangs al meer macht. President Trump houdt president Poetin persoonlijk verantwoordelijk voor de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat zei hij in gesprek met CBS News. Trump zegt dat hij Poetin streng heeft aangesproken op verdere inmenging. Na de top met Poetin eerder deze week kreeg Trump veel kritiek. Hij viel daar zijn eigen veiligheidsdiensten af. Later zei hij dat hij zich had versproken. Het weer, het wordt weer een dag met zon afgewisseld door bewolking.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 Nobody but here tonight, dancing underneath the When I see you working that body right, tonight you're gonna get your time to shine. I've been waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Never question now you got my attention.